7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een Braziliaans vliegtuig met zeker 72 mensen aan boord is neergestort in Colombia. In het toestel zaten onder andere voetballers van de Braziliaanse club Chapecoense. De club moest in Colombia een wedstrijd spelen in de Europa League van Latijns-Amerika. Het is nog onbekend of en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Het Thaise kabinet gaat kroonprins Wajiralongkorn officieel vragen om koning te worden. Volgens de minister van Defensie gebeurt dat waarschijnlijk vrijdag. Dat is eerder dan verwacht, want de kroonprins wil eigenlijk pas volgend jaar aan de macht komen als de rouwperiode voorbij is. de komende twee dagen zal de minister contact hebben met de kroonprins over de verdere gang van zaken. In oktober overleed koning Boemibol op 88-jarige leeftijd. Kernreactor nummer 4 in Tsjernobyl in Oekraïne is afgedekt met een gigantische sarcofaag. Die moet ervoor zorgen dat de centrale, 30 jaar na de grootste kernramp aller tijden, voorgoed wordt afgesloten en er geen straling meer lekt. De, het Nederlandse bedrijf Mammoet gaat het gevaarte van 35.000 ton over de reactor schuiven. De nieuwe constructie is nodig omdat er in de oude scheuren in het beton zitten. In Australië is een visser van 75 ernstig gewond geraakt door een haaienbeet. De man had de haai gevangen en wilde het beest aan boord hijsen. Daar beet de haai de visser. Die slaagde er nog wel in zijn boot naar de kust te varen. Hij werd daarna met een helikopter naar een ziekenhuis in Melbourne gevlogen. De visser heeft veel bloed verloren. Het weer nog. Lokaal kan het nog altijd flink vriezen tot wel min 7. Later vandaag veel zon, weinig wind en een graad of drie. Vanaf woensdag weer wat zachter. Het wordt dan 4 graden tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nu vertraging op de A4 richting eh, Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Dorp 10 kilometer en een kwartier extra. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen 16 kilometer en 20 minuten vertraging.